Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein... wordt nu ook verdacht van mensenhandel. Dat blijkt uit een nieuwe aanklacht tegen de vrouw van 59. Epstein werd verdacht van een jarenlang misbruiken van minderjarige meisjes. Hij pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel... Ghislaine Maxwell werd afgelopen zomer opgepakt. Ze wordt verdacht van het helpen bij het ronselen en misbruiken van jonge meisjes. Volgens de nieuwe aanklacht betaalde Maxwell een meisje van 14 om seksuele handelingen uit te voeren en andere minderjarige meisjes te ronselen. Op het overlijden van snowboardster Bibian Mentel komen veel reacties. Premier Rutte schrijft op Twitter dat hij bedroefd is en noemt Mentel een voorbeeld voor ons allen. Esther Vergeer, chef de mission van de Nederlandse Paralympische ploeg... zegt dat Bibian een van de krachtigste vrouwen is die ze heeft leren kennen. Paralympisch snowboarder Chris Vos bedankt Mentel voor alles wat ze hem heeft geleerd. Bibian Mentel vocht ruim 20 jaar tegen herhaaldelijk terugkerende kanker. Ze was 48 jaar. De 25 burgemeesters en het Veiligheidsberaad rekenen erop dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij, schrijft persbureau ANP. Het Veiligheidsberaad wil dat er dan een routekaart is met betrouwbare informatie over versoepelingen... en dat daarbij rekening wordt gehouden met de sociale en maatschappelijke gevolgen. Griekenland krijgt 155 miljoen euro van Brussel voor nieuwe opvangcentra op de eilanden Lesbos en Chios. Voor kampen op drie andere eilanden had de EU vorig jaar al 120 miljoen euro toegekend. Op de Griekse eilanden verblijven 14.000 migranten. Iets meer dan 6500 van hen zitten in een tentenkamp op Lesbos... dat daar werd neergezet na de verwoestende brand op het kamp Moria. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 2 tot 4 graden. Komende dag volop zon bij maximaal 23 graden. In de middag in de kustprovincies wel kans op een koude zeewind. Dit was het NOS Journaal.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 We just lit the fire, and now you wanna put it out. You gave it all you got, and what you got is not a lot. Why don't you hand it over? Time is up. You've had your shot. Together once again, disasters in the end. fate. We threw it in the fire. It's better than it not be made. You just run together. Didn't seem to have the heart. Wheels are coming off now. Knew that it would fall apart. Take one for the team. You're a cog in the machine. It's like a it's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, disappeared without a trace. You thought you'd set the bar. I never tried to work it out.